Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De 5 mei-lezing van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt volgend jaar gehouden door de Duitse president Wolf. Met de 5 mei-lezing wordt elk jaar de bevrijding herdacht. Het komende jaar gebeurt dat in de Grote Kerk in Breda. Nationaal Comité 4 en 5 mei is blij met de komst van Wolf. Duitsland heeft zich na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld tot een van de drijvende krachten achter Europa en levert een bijdrage aan stabiliteit, veiligheid en vrijheid in de wereld, zegt het comité. De eerste 5 mei-lezing werd in 1995 uitgesproken door koningin Beatrix. De jaren daarna zijn er verscheidene buitenlandse sprekers geweest, onder wie de voormalige Zuid-Afrikaanse ambassadeur Carl Niehaus. Staatssecretaris Bleker wil opnieuw om tafel met de provincies vanwege de bezuinigingen op natuurbeheer. Dat zei hij in een kamerdebat over de kwestie. In de plannen van de staatssecretaris staat dat het beheer van natuurgebieden wordt overgeheveld van het Rijk naar de provincies. Die krijgen daar 100 miljoen euro voor, maar volgens de provincies hebben ze voor goed natuurbeheer minstens 250 miljoen nodig. Bleker wil nu bekijken of de beloofde 100 miljoen inderdaad onvoldoende is. De meerderheid van de Kamer lijkt Bleker te steunen. Oppositie is bang dat de plannen leiden tot het verdwijnen van plant- en diersoorten. Volgende week wordt er in de Kamer verder over gepraat. De Arabische Liga heeft Syrië een nieuw ultimatum opgelegd. Damascus krijgt een dag de tijd om in te stemmen met de komst van 500 waarnemers, anders volgen economische sancties. De gezant van Egypte bij de Arabische Liga zei na een bijeenkomst dat alle commerciële vluchten naar Syrië kunnen worden verboden. Een andere mogelijke sanctie is het verbieden van alle transacties met de Syrische Centrale Bank. Damascus zou alleen bereid zijn om zo'n 40 waarnemers toe te laten en niet de 500 die de Liga eist. Het weer. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af.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 Ja, dan heeft dat wel eens van die, van die gevolgen dat je dus dit soort plaatjes gaat draaien. Gary Moore uit de midden van de jaren 80 met Empty Rooms. Ehm, het is een hartverscheurende song. Dat kun je wel duidelijk zeggen met, met deze song. Ik heb een achtergrondmuziekje. Nou, die is het nog niet helemaal, denk ik hoor. Eens even kijken wat dit is. Nou, is het ook niet. juist, dit moeten we hebben. Hier eh, is Alternative FM terwijl ik met zo'n bloedserieus verhaal eh, bezig ben. Kun je nagaan. Maar goed, eh, het is even niet anders. Het maakt ook helemaal niet... Eh, ja, in zoverre maakt het wel wat uit. dat het toch wel wat doet bij deze jongen. Het is, het is niet zo dat, dat je dat zomaar even 1, 2, 3 loslaat. En het is ook niet zo dat ik eventjes zeg van morgen weer met een vrolijke glimlach weer verder. Natuurlijk gaat het leven gewoon verder en het leven gaat gewoon ook door. Maar eh, zo'n persoon die blijft speciaal en dat blijft hij nog steeds. Dus dat is eh, misschien wel een reden waarom ik eh, dit nummer heb opgezet. Maar voor die persoon, eh, die, eh, die ik eh, toch zeer warm en stevig heb zitten in dat opzicht. Want dat vind ik wel weer het boeiende aan internet. En ook met die sociale media, waardoor ook weer een hoop ellende kan ontstaan door woorden die verkeerd worden uitgelegd. Ja, dan kom ik toch tot de conclusie dat ik iets, ja, iets, iets mm, bij me zal blijven. En deze persoon, die had een heel speciaal nummer ehm, voor de, ja, voor haarzelf, zeg maar. En dat eh, was een nummer wat heel speciaal voor deze persoon en voor haar eh, was. Het was een dame, dus ik zeg het er ook maar gewoon bij. En eh, het nummer wat zo speciaal was, was dit mooie nummer van Coldplay. Hier is Spice. said how do you live As a fugitive Down the hill where I cannot see so clear I said what do I know Show me the right way to go And the spies came out of the water you're feeling so bad Cause you know The spine's Gracias. vrouw die mij eh, dus eh, wel bij zal blijven. Absoluut. En eigenlijk zal ze gewoon eh, een onderdeel van het leven van deze simpele radiomaker, want zo omschrijf ik mezelf dan maar. Bij een eenvoudig radiostation als van Zandvoort, waar ik inmiddels ook alweer bijna, wat zeg ik, dik 15 jaar bezig ben met dit medium, is dit gewoon een nummer wat ik voor deze vrouw als hart onder de riem wil steken. En niks meer en niks minder. Zo, het serieuze gedeelte gedeelte, eh, dat moet eventjes. Eh, want emoties eh, horen bij een medium als radio. En je moet er ook iets mee kunnen, vind ik ook. En dat doen we dan ook. Gary Moore mocht het beginnen met Empty Rooms. Deels een beetje van een leeg gevoel wat je, wat je af en toe overhoudt. En dat zit er nog wel, zit er nog wel maar ik heb ook zoiets van, eh, er ontstaat ook weer iets nieuws. En dat eh, vind ik ook altijd wel weer iets boeiends. En eh, speciaal voor deze vrouw, deze bijzondere vrouw, heb ik Spice gedraaid van Coldplay. ik weet dat dit zeker goed aankomt. Dat weet ik bijna wel zeker. En het is, zoals gezegd, als hart onder de riem. En daar eh, zal ik het dan ook even verder bij laten. Goed. Eh, deze Alternative FM is eh, eigenlijk wat meer bedoeld voor de sing-songwriters vanavond. Want ja, het heeft wel een tijdje stilgelegen. We hebben ook wat studiogasten gehad. We hadden Houses op bezoek. En we hadden ook nog eens de dames en heren van Ubrich. Eigenlijk één dame en één heer. Daarna Donata en Chris. Uh, dat is een beetje zo'n ja, zo'n projectje wat er tussendoor eh, vliegt. En dan eh, heb je ook weer een uitzending wat normaal gesproken ook voor de singer-songwriters bestemd was. Ja, dat eh, valt dan helemaal in het nieuw. Dus vanavond veel aandacht voor dat werk. om eventjes toch nog een beetje voort te duren op, op de twee platen die ik net gedraaid heb. Is er toch wel iets, iets nog waarvan ik zeg ja. Het is ook wel eigenlijk met een, met een hele mooie lading. En ja, wat leuk is, is dat Suus de Groot, of beter bekend onder Sue the Night, eh, bezig is om dat nummer ook op het podium al eh, te brengen. Ik was eh, een maand terug, dikke maand terug, in Thalia Theater. En wat deed ze? Nou, ze speelde dat nummer alsof het eigenlijk helemaal niks was. En het is, ja, mijn lijflied eerlijk gezegd een beetje geworden. naast de chain van Fleetwood Mac. Maar ik vind dit, <laughs> naast, naast dat Fleetwood Mac van de chain, vind ik dit toch ja, bijna eh, eh, hetzelfde. Eh, het zit een beetje op hetzelfde, hetzelfde level eerlijk gezegd. Als ik twee nummers heel speciaal vind, dan is het ook dit nummer. En dat is nog van iemand die nog ja, de zalen moet vol krijgen en de harten van het Nederlandse publiek moet veroveren. Wellicht gaat ze dat doen op 10 december in Paradiso, want dan eh, speelt ze in de finale van de Grote Prijs van Nederland. En wie weet wordt zij misschien wel een opvolger, opvolgster, van die andere IJmuidense singer-songwriter Fabiana Dammers. Want die komt later trouwens in dit eh, programma nog een keer voorbij, ook met een nummer. Uh, eh, the Night! Maar zij was hier toen eh, alleen in de studio. En de opnames, die zijn echt zo verschrikkelijk goed eh, gelukt. Eh, dat is iets waar wij onze vingers nog bij aflekken. Hier, Stay Close to Yourself van Sue Night. away your heart too easily Cause you might give it all God the one you love uses you And you won't know until it's done repeating So never spread your love around When everything is for yourself from pleasing Cause when you give away each breath And until there's nothing left Time to take a few steps back to see it So never spread Cause it's beautiful outside And we'll fall We'll try And do our best And I'll love you all the while Because you saved my life Was een Wakey Wakey en Light Outside. Uh, eh, ik krijg er geen eh, geld voor, maar ik eh, vind het altijd wel leuk als je gewoon mensen ergens in het land uh, meehelpt. hey, Marcus, ben je er weer? Ja. <laughs> ja, altijd hè? Ja, Wat is het? Ah, net iets later normaal, sorry. Het, waren de piepers aangebrand of niet? Nee, nee, of, of, moest je ze nog opzetten om half acht? Nee, gewoon wat, gewoon wat laat op het werk. Ach, Heb je wel eens. Ach, ach, ach nou, het was wel trouwens eh, voor... Eh, eh, Marcus en ik zijn op stap geweest vrijdag. Nou, nee, dat was een van over. Dat was een belevenis niet te, niet te geloven. We kwamen nog op een middernachtelijk uur nog ergens uit bij een Mac. Nou, in Alkmaar was hij gewoon helemaal dicht. <laughs> en dan denk je, ben je toch op een wereldstad als Alkmaar. Is er gewoon een Mac gewoon gesloten om een uur of één. Ja, kaas hoe kan dat? Het is toch gewoon niet te geloven dat je daar, als je daar eh, komt, dat je dan op een gegeven moment eh, daar aankomt. Alles gewoon dicht. Eh, ja, de, tafel, of de, de stoelen stonden op de tafels. Ik zou bijna zeggen andersom, maar dat kan niet. En toen zijn we doorgereden naar hier Hugo Markt. En daar was er nog een pardoes nog open. Ja, maar je dus echt niet zou verwachten. Een industrietreintje daar. Ja, in de middle of weer. Maar goed, dat hebben die gasten in hier gewaard hadden dat al goed eh, geregeld. Ik geloof eh, dat wij ook nog een aardig optreden hebben gezien van, eh, van de persoon in kwestie. Ik kom later nog even op terug. Ja. dat gaan we niet nu allemaal even fijn aan de grote klok hangen met wie dat is geweest. Maar het was wel leuk. Ja, het is koud hier hè? ik heb iets gehoord dat de, de centrale verwarming doet niet meer. Nee, ik denk dat de penningmeester vergeten is de energierekening te betalen. Dus, nee, nee, nee, het ding lekt. Is het zo? Ja, Ach. Nou ja, dan moet, eh, dan moet er iemand eh, komen. Nou is er eh, een, een of ander cv-bedrijf en daar ben ik dan enigszins gelieerd aan. Het is een cv-bedrijf. Oh, waar je aandelen hebt gaan we nee, niet nee, Nee, nee, nee, nee. Een cv-bedrijf. ik ben familie van iemand van een cv-bedrijf. Als je begrijpt wat ik bedoel. Klinkt heel cryptisch, maar ik moet weer oppassen dat ik geen sluikreclame ga maken hier op die zender. Dus gaan we ook niet doen vanavond. Nee. Nee. Muziek. Uh, eh, juist, muziek. Eh, stay Close to Yourself van Sue the Night hadden we net eh, gedraaid. En inderdaad, Wakey Wakey en Light Outside. Ehm, dat is natuurlijk omdat we Wakey Wakey in Nederland een beetje proberen neer te zetten. het gaat redelijk de goede kant op. Ik geloof ook dat de landelijke netwerken dit ook al hebben opgepikt in, bij 3FM. Dus wat dat, wat dat gaat is het een, is het een duidelijk verhaal. En of eh, de mensen achter het eh, Wakey Wakey project in Nederland het voor elkaar krijgen, dat eh, moeten we nog maar afwachten. Maar goed, ik heb hem in ieder geval weer gedraaid hier bij Alternative FM. Ik ga zo direct trouwens nog iets draaien, ook uit het buitenland. het is niet alleen Nederland. Ja, en als we daar toch over buitenlanders hebben, Stefan Simmons, die ga ik straks weer even opzoeken. Want de man verdient om hier bij ZFM en Alternative FM gehoord te worden. En een tijdje terug was er sprake van dat we hem hier in de studio zouden krijgen. Maar helaas, dat ging niet door. Wellicht dat er eh, nog een keer een mogelijkheid eh, gaat komen. Dat we die eh, hier nog eens een keer in kunnen vullen. Het zou wel mooi zijn. Het is een hardwerkende singer-songwriter. Hij betaalt min of meer zijn eigen eh, kosten, of eh, betaalt zijn eigen eh, tournee, betaalt hij zelf. Dus hij koopt gewoon een, een een of andere open ticket en dan gaat hij gewoon toeren en kijken hoe ver die kan komen in, in de lage landen en misschien in Noorwegen, Scandinavië en Duitsland en ook een beetje Engeland. Maar eh, ja, het is natuurlijk wel zo. Eh, je hoopt natuurlijk dat hij een keer een breed publiek gaat, uh, gaat trekken. Dus we gaan hem weer eens eventjes opzoeken, die Stefan Simmons. Straks zullen we weer wat van hem gaan draaien. Maar eerst hebben we, want weer even tijd voor Nederlandse singer-songwriters. En dit komt uit Amsterdam. Rebecca Sier A Man of Truth. you, he who can tell. truth, yes, He is. was dat met Crazy Jane. En daarvoor hadden we nog een, een nummer van Rebecca Sier en Man of Truth. Het is inmiddels al vijf over half negen, Marcus. Eh, ja, de tijd gaat snel, Ja, het, uh, het schiet op. Ehm, straks eh, gaan we uiteraard nog meer aandacht besteden aan wat buitenlandse ehm, singer-songwriters. Tenminste, in ieder geval nog één. de volgende staat inmiddels al gewoon klaar. Tenminste, daar moet ik wel ook wat over vertellen. Want er is namelijk wel het een en ander te vertellen over Laurie Lieberman. daar zei ik vorige week al het een en over. En in de hoedanigheid dat ze daar een beetje aan eh, gelinkt is. En dat heeft eh, te maken dat die twee een, eh, een, ja, een tournee afwerken. waarschijnlijk is uh, Laurie Lieberman natuurlijk de hoofdact. En staat Celine Cairo in het uh, voorprogramma. ja, ze hebben een, een, gedeelte dat ze samen het een en ander gaat doen. maar goed, 9 december gaat Laurie Lieberman spelen in Rotterdam Oude Luxor Theater. Rotterdam, leuke plaats afgelopen vrijdag nog geweest samen met Marcus. We hebben de boel daar eh, aardig op stelte gezet, geloof ik. Nee, veel mee. <laughs> nee, voel mee, eerlijk gezegd. Veel mee. Ja, we hadden ook nog een... Uh, wel een leuke tentje. dat, de machinist. De machinist, ja. ja is een, uh, daar gaan we straks nog wel even wat over vertellen. Over de machinist in Rotterdam. Want daar is het een en ander over te vertellen. ook met de hoedanigheid van degene die net al in het programma te horen is geweest. Namelijk Sue the Night. 10 eh, december ga ik weer terug naar het eh, tournee van... Eh, Rory Lieberman, want die kwam <laughs> van Rotterdam ineens daarop terecht. we moeten weer terug naar de tournee van Lori Lieberman, daar waren we gebleven. 10 december Amsterdam Meervaart, daar is ze dan ook te zien. 16 maart, ook een heel mooi decor lijkt me dat, om in het Theater aan het Vrijthof een voorstelling te geven. En dat zal op 16 december in Maastricht gebeuren. Dus eh, dan weet je in ieder geval dat je daar het een en ander kan aan gaan treffen. Nou weet ik niet of er nog, eh, nog meer eh, dingen zijn. Het lijkt erop alsof uh, zelfs op 7 december in Tafirne de Waag, daar staat ook iets. Maar helaas al uitverkocht zie ik. Ja, is, is, is uitverkocht. Maar tijdens haar tour in december, zei ik al, zal niemand minder dan Celine Cairo als speciale gast aantreden. Dus Celine Cairo die in Laurie Lieberman in 2010 leren kennen. En ik heb als een donkerbruin vermoeden waar dat is geweest. Ik denk aan Carnegie Hall. Daar heeft eh, Celine Cairo eh, in het kader van een een of ander studieproject ehm, een optreden mogen doen samen met eh, Matthijs en Mart. waar ze mee optreedt. En wellicht dat daar ook Laurie Lieberman geweest is. En dat ze daar elkaar van kennen. Maar dat is even een wild guess. Ik ga het niet gelijk meteen hard maken. Maar ik heb wel zo'n donkerbruin vermoeden dat daar de link is gelegd. ik zei al, 7 december, uh, Taverne de Waag. Nou wil, ik niet meteen zeggen of Lori Lieberman, maar kijk het even na bij Tafine de Waag. Even vast en zeker wel een website. www.taviernedewaag.nl in Haarlem of zo. Zou, zou, zou, zou maar kunnen doen. Google, dat, eh, dat helpt meestal wel. Ja, Google is het zoekinstrument voor de meeste Nederlanders als het gaat op internet natuurlijk. Hè? Ja, lijkt me ook. Eh, dat is een beetje in het kort wat ik erover eh, kan vertellen, over uh, Lori Lieberman. Maar natuurlijk is iedereen, nadat ik dit verteld heb, wel heel nieuwsgierig. Wat brengt die Lori Lieberman? Nou, ik zal van uh, Lori Lieberman laten horen. Hier is zij. I woke up this morning and I put the coffee on. A message from my publisher to say why he had called. With Christmas round the bend, he said they're looking for a song. Something to lift the spirit, just about three minutes long. So I wrote a cheerful melody and I put it in the mail with thoughts of money in the bank and million dollar sales. But my heart it laid so heavy and my gut it felt so wrong with honesty this time around. Here is my Christmas song. Merry Christmas, daughters and sons. One more reckless year's come and gone in a war that sweet child of mine. Christmas when this is done. This is my Christmas song. Christmas song. anders, hè Jaap? Ja, dit was eh, zeg maar eh, de echte vette versie die ooit is opgenomen op de EP van de Gangster. Dat is ook eigenlijk het enige wat we hebben. Een unieke band eh, door Daan van Putten, want het was een, ja, een, een beetje ook een eindexamenproject van hem voor het jaar dat hij in het conservatorium eindexamen deed. En daar had hij een heel groepje omheen zitten. En ja, ik vond het zelfs nog eh, zo goed en zo vet dat ik denk van waarom is hij er eigenlijk ook niet mee doorgegaan? Ja, een beetje jammer was het. Uh, was een goede band. Ja, was een goede band. Maar ineens uh, besloot Daan om toch wat anders te gaan doen. Het was een, een eindexamenproject en hield het bij op. Ja, daar hield het bij op. Pound, dat doet hij tegenwoordig. En zo af en toe loopt hij nog wel eens een tegen een rode kaart op in het tweede voor VSV. Dus dat... Help hem nou niet herinneren. jammer hè. <laughs> je kan dus helemaal niks terugzeggen. Overigens heeft dit, uh, zeker dit nummer een, eh, een behoorlijke lading. Sleeping Away, dat gaat over een, een van... Ja, ik weet het niet helemaal precies hoe het eh, hoe zit. Maar het had met een van de bekenden in de omgeving van Gangster te maken. En die had een, toch een verschrikkelijk ongeluk. En eh, zat in, lag in coma en het dreigde eigenlijk eh, zo'n beetje weg eh, te zakken. En dat was de reden waarom dit nummer Slipping Away werd geschreven. van Daan zei hier overigens in de studio ooit dat dit een van zijn minste nummers is. Nou, dat vind ik dus niet. Ik vind het juist een heel stevig eh, en een heel mooi nummer. Het is eh, in meerdere opzichten, eh, als ik dan ook even refereer aan het eerste gedeelte van, van deze Alternative FM, het programma openen, heeft het eigenlijk ook nog wel een dubbele lading eerlijk gezegd. Slipping Away, Gangster dus. het is tien voor negen, bijna tien voor negen. Ik denk dat we maar eens eventjes weer terug gaan naar de wat ja, de diepere songs, zou je kunnen zeggen. En Chris Kok is één van die mensen die dat kan. En bovendien heeft hij ook eh, in eh, de finale van Mooie Noten gestaan. En hij is dus een groepslid van Uber eh, dit is wat hij zelf maakt. Hier is Sounds of Sirens van Chris Kok. Midnight, our friend me to say She'd been thinking about leaving all day. Just one foot in front of the other. And let the breeze carry her away. Cause nothing would ever get better. Everything she put together fell apart. never caught up to her heart Funicles and dimes For each time she recites those lines to bed, so I let her go. I let her go and fell asleep to the sounds of sirens. I fell asleep to the sounds of sirens. I fell asleep to the sounds of sirens I fell asleep to the sounds of sirens I fell asleep to the sounds of sirens I fell asleep to the sounds of sirens I fell asleep to the sounds of sirens I asleep to the sounds of sirens Sirens was dat van Chris Kok. En dan bracht de tijd eh, op eh, bijna 5 voor 9. Dan hebben we nog eh, tijd om er nog één tegenaan te gooien. Tenminste, dan moet ik wel even weten of ik precies uitkom. Ja, dat gaat zeker lukken. Zeker bij deze laatste eh, van, eh, van de vrienden van, eh, van dit programma. Want ze, ik, ik, heb wel eens het idee dat, dat ze daar ook met gespitste oren een beetje naar zitten luisteren. Ik heb het over Vine.